them not gon' feel violate If you accelerate, Wanna day, them more you infiltrate Woman, the more you tear down them wall and them gates In a year, one mistake, them I know what I'm bait Them not gon' feel violate if you accelerate man a dead, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates in the year. Well, woman, I wanna bet. Them not gonna feel violate if you accelerate. Man a dead, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates in the year. One mistake, so man, I wanna bet. Them not gonna feel violate if you accelerate. Man a dead, the more you infiltrate. Woman, the more you tear down them wall and them gates in the year. Well. la flecha. John and Paul, I got a lot of sweat for we bossy. You know, yeah. its ways deceptively apparent, its destinations are unknown. We have to see, we have to know. Heaven is a place I will always believe in. Cause you make me feel, feel like loving you. Heaven is a place I will always believe in. Cause you make me feel, feel like loving you. Oh, oh, oh, oh. heaven is a place I will always believe in. Cause you make me feel, feel like. えっ world when this house be one Stand back, watch the bomb drop. You want favor, I'm the man to call on. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. I'm gonna take this city, baby world by storm, and I'm just getting warm. Door de harde bas. En ook al heb je hem zacht staan, de bas dringt overal doorheen. Als er een probleem is, moet je dat in principe proberen op te lossen met elkaar. gewoon die deur opslaat. Dat bedoel ik dus. Kom er nog aan toe. Allerbeste is natuurlijk, je gaat gewoon naar een naakstrand. irritante muziek. Ik niet, bitch. Hoeveel hoeveel hoeveel hoeveel Waar, waar, waar, waar is een portret van het harkteam? Even op de tassen met de cocaïne. We had two bags of grass, a salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Blikken, bouten, juten, smeren ze, bromsnoeren, polenten, po, po, po, po, po, po, po, polenten, po, po, po, po, po, Dit is wel mijn arrest. Thank you. bedacht voor mezelf. Epic Master Turbo Call. Epic, epic, epic Master Turbo Call. Epic, epic, epic, epic Turbo Master. Epic, epic Master Turbo Call. Epic, epic, epic Master Master, Master Turbo epic Master, Master Turbo Call. Turbo, Turbo, Turbo epic She epic a bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, master bit. master hit a bit, bit, Ik wil dat die man wordt opgekomen. straks de aan de cel mogen.